Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij de Tower of London is het lichaam van een verdachte aankomen drijven. Het gaat om de man die verdacht wordt van een zuuraanval in Londen vorige maand. Daarbij raakten acht mensen gewond. Daarbij zat ook de ex-partner van de man. De politie dacht op basis van camerabeelden al dat de verdachte ergens in het water moet liggen. En nu denken ze zijn lijk dus te hebben. Het is moeilijk te zien na een maand in het water, maar de kleding lijkt een match te zijn. Opvangorganisatie COA probeert zich vanaf morgen te houden... aan het maximum aantal asielzoekers in Ter Apel. De gemeente waarin Ter Apel ligt had via de rechter afgedwongen... dat het aantal asielzoekers naar maximaal 2000 moest. Morgenavond verloopt de deadline die vorige maand door de rechter is gesteld. Het COA denkt het te halen, maar houdt nog wel een slag om de arm... omdat ze niet zeker weten hoeveel mensen er morgen op de stoep staan. En steeds vaker moet de politie in Zeeland in actie komen... vanwege mensen die de druk vlakka gebruiken. Dat is een zeer verslavend middel waar mensen erg onvoorspelbaar van worden. Zo ging de politie laatst naar een vrouw die midden op een kruispunt stond is natuurlijk ontzettend gevaarlijk. En eh, om dat eh, tegen te gaan eh, moesten we echt met vier collega's de persoon in bedwang houden. Dus dat is elk ledemaat één. En om haar zo veilig mogelijk de ambulance in te krijgen. De Zeeuwse politie kwam in zeven maanden tijd 115 keer in actie. Ook in West-Brabant klagen gemeenten over vlakka gebruikers en Valentijn is alweer voorbij dit jaar. Maar deze zanger blijkt wel een hele fanatieke aanbidder te hebben. Ja, Harry Styles. Hij heeft in minder dan een maand tijd maar liefst 8000 brieven gekregen van één Braziliaanse vrouw. Ze waren allemaal handgeschreven. En Staals is er helemaal niet blij mee.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 Ja, de sporen van mijn tranen, luisteraars. Nou, ik wil niet met gejang beginnen vanavond hoor. En zo klonk het, eh, het eh, eerste nummer ook niet. Het klonk helemaal niet als gejank. Tracks van Matthias eh, van het album Classic Blue van Mike Betts en Justin Hayward van de Moody Blues.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 You think. krijgen wat aandacht eh, deze tijd. Want eh, we hebben natuurlijk die fantastische tribute band... die eh, ja, zeg maar de wedstrijd hebben gewonnen op televisie... en in het Ziggo Dome als langste mogen optreden. Een aantal avonden heb ik zelfs begrepen in april... Met allerlei BG-covers. En ja, doen ze fantastisch hoor. Ik heb echt bewondering voor die mannen. Want het klinkt bijna als de BG's. Nou, niet helemaal. Want ja, Barry Gibb, die heeft natuurlijk wel toch dat falsetstemmetje van Barry is toch ja, ik weet, ja, herkenbaar uit al die andere falsetstemmen... die hem wel benaderen, maar toch net niet helemaal zijn, vind ik dan hoor. Eh, we gaan nog iets moois draaien van die mooie Justin Hayward en Mike Betts. Nou ja, het zijn ook mooie mannen, dames. Ik heb eh, Justin Hayward pas nog gezien, of pas, dat is alweer een tijdje geleden...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 Maar ik dacht dat het over die schilder gaat. Die zo mooi met zijn, eh, met zijn kwastje kon spelen, zeg maar. Ik, ik ga nog eh, wat moois draaien eh, voor Mieke van Solt. Mieke, jij vroeg om nog eens dat mooie nummer te horen...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 Dat was toch wel een, eh, een hele bijzondere uitvoering. Eh, luisteraars, ik, ik heb zojuist doorgekregen van Petra Dillema... dat liefde ons in leven houdt. Nou, ik ben het helemaal met haar eens. Petra, speciaal voor jou. Het prachtige nummer van de Eagles. Love will keep us alive. luisteraars, als iemand je in de gaten houdt op afstand. En volgens mij heb ik iemand aan de telefoon die mij ook in de gaten houdt. Goedenavond. Ja, waarom denk je dat ik jou in de gaten hou? Ik moet jou wel in de gaten houden, vriend. <laughs> Welkom, Willem. Dag, jongen. Ja. Ik denk, ik zal eens op tijd bellen, want eh, ja, er werden geklaagd van, ja, iedere keer als jij belt, dan liggen wij al in bed. dan weet je wat, dan bel ik wat eerder. gedaan. ja. Ik bedoel, dan werk ik gewoon niet. Hè? Dat, vind ik, dat vind ik helemaal niet zo... Eh. Ja, dacht natuurlijk dat ik in slaap was gevallen achter de mengtafel. Ja, ik denk, wat is het, wat is het, wat is het rustig. Het lijkt wel of ik naar Ebbe Vloed zit te luisteren. Ja. Oh, wacht even, dat is ook zo. <laughs> ja, dat, is, dat is Alzheimer light, hè? Is dat zo? Ja, als je dat vergeet en je weet het ineens weer, dan is het gewoon Alzheimer. Ja, ik wil er niet oneerbiedig over praten, want het is op zich een vreselijke aandoening als je daarmee te maken krijgt. Maar, eh, nou ja, ja mensen begrijpen wel het verschil tussen humor en eh, wat ik meen, hè, toch? Dat kun je niet, hè? Eh, sommige dingen, die, die, daar heb je niet in de hand. En ja, als het gebeurt, dan gebeurt het. dan gebeurt dat. alles zo. Ja, maar goed, ik, en ik zat naar je te luisteren onder het, onder het lopen van mijn branderslademond. Ik denk, nou, ik heb even een breekje. Ik denk, zal je even een belletje geven? Want eh, is het druk vanavond of niet? Eh, nou, gezellig. Gezellig druk. Ja. Gezellig. Hey Willem, eh, heb jij iets met Art Garfunkel? Of zeg je van nou... Hm. Heb ik iets met Art Garfunkel? Dat was het vorige nummer, hè? Someone to watch ah, over you. Ja, nee, ja, maar dat klopt. Dat gebeurt dus onder het lopen, hè? En als ik dan loop, loop door de fabriek in, dan zie je hem eens weg. Ja. Oh, ja, ik kan niks aan doen, hè. Dat is een machinepark. Nou, mooi is dat. En dan loop ik buiten en hoor ik die zoetgevoelige stem van jou. Weet je, ach, je op dat me weer. Ja. Ja, als CFM weg is, ben ik ook weg, hè. Dat is natuurlijk niet zo leuk, natuurlijk, hè. Nee, dat is niet leuk. Ik ben, dat pikken we niet. <laughs> dat pikken we niet. Dat pikken we niet. Nee, nee, We zeggen van, hey, eh, eh, Charles eruit, de week eruit. Heb jij ook zo zin in vrijdag, Willem? Ja, want eh, dat, wordt, eh, dat wordt nog wat. En ik zal er helemaal niks eh, over vertellen, maar ja, ik weet wat er komt. Hey, maar een tip van de sluier. Kan je niet een tip van de sluier oplichten? Ja, Gerry Rutte is erbij. Ach, Gerry. ja. Gerry Rutte, ja. Maar ik bedoel, het is op zich al een pluspunt natuurlijk. Jazeker. En, en, en, en, wie, wie is er dan meer bij? Maar hebben, we, hebben, we, hebben we ook gasten? Gasten? We hebben het gast, wij hebben gasten. Nou, laat ik het zo zeggen. Uh, ik zeg 2, 2, 3, nee sorry, 3, 2, 2 zeg ik. 3, 2, 2? Ja. Dat is een raadsel voor de luisteraars natuurlijk. Eerste uur 3, dat zijn we zelf. Tweede uur 2, dat zijn <laughs> gasten. En het laatste uur ook twee en dat zijn ook gasten. Oh. Of gastus. Zijn het gasten? gasten. Dan is, dat is wat anders, ja. Nou ja, dat is een aardige het tip. Wordt, het wordt een, uh, het wordt een uh, ja, een, een, hele enerverende uitzending. En ik denk als wij die uitzending klaar hebben, zijn wij gewoon alle drie gesloopt. Is dat zo? Ik vermoed het wel. Ja, maar dan alleen met positiviteit. Oh, gelukkig, gelukkig. Ja, ja, nou je, goed. Eh. je maakt me toch elke keer weer een schrikken, man. Echt waar? Ja. had ik, laatst bij jou, want ik, denk, over eh, tijd is toch een beetje spannend wel. Ja. Kan dat, ik... bedoel je, dat, bedoel, je vast niet. Nee, dat kan ik straks nog wat voor jou draaien? Ja, ja zeker, zeker wel. Ehm, ik weet alleen niet of jij dat zo eh, eh, bij de hand hebt, maar ehm, er zijn vragen gesteld door, eh, ik heb nu twee keer gehad die vraag trouwens, ja. dat iemand vroeg, of ze vroegen eigenlijk, van wat is nou het nummer wat jullie draaien achter het weerbericht van Charles? Ja. Nou, dat nummer dus, dat wil ik wel graag draaien, maar dat is ja, weerbericht. Maar, maar dat, Charmaine bedoel je? Charmaine? Ja, nee, Mantovani? Eh, eh, nee joh, daar draaien we het al heel lang niet meer. Oh, dat weet ik niet. Oh. Nou, dan moet je me toch even bijpraten. Want dat... <laughs> nee, want ik heb toen eh, geïntroduceerd. Eén keer heb ik zelf live achter de piano gezeten. Misschien weet je het nog. Toen zijn er tegen mij, de volgende keer de klep open doen, want de klep staat erop. Ja, dat, dat ja. Viel is het nummer van de componist Handel en het is uh, Passa, het is Passa Gaglia. Passagardia. Eh, ik, ik, ik heb het jou wel eventjes en dan moet ik nog even rustig naar kijken. Maar dat is, eh, dat is een geweldig mooi nummer. Is dat. De, de Ja, precies. Jongen, het klinkt erg Spaans. Kijk, je hebt hem al binnen ook. Oh, kijk. <laughs> ja, ik hoor piep. Ja, ja, ja, ja, Kijk, dan moet je maar kijken wanneer je hem draait, jongen. Je moet, hierna nou moet je nog een uur en... Eh, nee, precies. Maar het komt helemaal goed. Ja, nou, hartstikke fijn. Nou, heel gezellig dat je weer e, e, even hebt ingebeld, zoals dat heet. Ja, en, eh, eh, ik, ik, ga verder met, eh, met een van mijn lievelingszangeressen. En dat is Eva Eva die natuurlijk, maar, maar ook Sanaya Twain. Hallo jongetje, hallo jongetje. Mag ik nog één iemand de groeten doen? Dat, ja. Eén iemand, dat is Gerry en Annemiek, dat is Petra, dat is Suzy uit Texas. Dat is niet te vergeten Joke natuurlijk uit Canada. Ben ik nog iemand vergeten? En iedereen die ik verder vergeten ben. Nou, dat is helemaal compleet dan. Ja, dat, eh, ik denk, weet je wat, we maken er gewoon een gedicht van. Zo is dat. Ik ga voor jou eerst Shania Twain draaien en daarna ga ik die Passa Huppel Pup uh, opzoeken. me much. Nee, maar dat is goed, doe dat maar. Ik, eh, nee, nee, nee, nee, het wordt, het wordt een heel andere. From, this moment on wordt het. Ja, vind ik wel goed. Gaan we verder mee verder. Kom goed, jongen.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 Ik hou van die zangeres. Ik vind, het, uh, vind haar zo'n geweldige stem hebben. Ik ga voor onze Willem, die zojuist belde... het nummer Passa Gallia eh, van Hendel en Halversen draaien. Dat is het, er zijn nogal wat versies, Willem. Dus ik hoop dat ik het goede versie <laughs> heb gekozen voor je. Maar we gaan ervan genieten. leven even niet meer kunt handelen... dan kies je gewoon voor eh, een klassieker. Gecomponeerd bij Handel. En dat heet de Passa als ik het goed uitspreek. En dat heeft allemaal te danken aan mijn uh, goede collega Willem Bruis... die aankomende vrijdag ons weer komt eh, versterken in de uitzending... van de Boys Are Back in Town natuurlijk. Met Gerry Rutte en gasten. Dat gaat helemaal weer gezellig worden. En hij heeft nog smaak voor mooie muziek ook. Dat heeft u zojuist kunnen beluisteren, luisteraars. Eh, maar ja, met Willem blijft het een wicked game, hoor. <laughs> Even de slotakkoorden moest ik laten horen. Want anders dan, eh, ja, dan is de plaat niet helemaal afgelopen. Dus eh, nou, die, die Passa Glaglia die zet ik even in de vrieskast, Willem, als je het goed vindt. We gaan even wat moois draaien van meneer Chris Isaac. Die maakt ook hele mooie muziek het blijft wel een wicked game waar hij het over heeft, eh, luisteraars. Link spelletje, zo gezegd. Super link spelletje. Isaac, Wicked Game. We gaan even terug naar de jaren 60 met een mooi nummer van The Birds. Oh, how is it that I could come out to here and be still floating and never hit bottom and keep falling through just relaxed and paying attention all my two-dimensional body but I found my senses still working. And as I continued to drop through the hole, I found heerlijke muziek uit de jaren 60, de Birds. We gaan eh, luisteren naar de Hollies. The air that I breathe, oftewel de lucht die ik inadem. side enige wat ik nodig heb is de lucht om in te ademen en jou lief te hebben. Eerlijkheid is ook belangrijk, luisteraars. Faithful moet je blijven. Watch her ride the morning tide Easy as she sways the sunlight plays upon the water Faithful is the name she bears Faithful has she been Once an ocean queen But still a lady And as I watch the wild sails in the sun, catch the breeze. I sigh, all too soon she'll be gone beyond the horizon. Welsh en Ferrer. Hangby Marvin en Bruce Wells waren natuurlijk de twee gitaristen uit The Shadows... de begeleidingsband van Cliff Richard. Eh, en eh, John Ferrer was het uh, liefje van Olivia Newton-John. En die doet al de hoge stemmetjes in het trio... waar u zojuist van heeft kunnen genieten met het nummer Faithful. Uh, waar gaan we naartoe, luisteraars? Eh, nou, eh, dat, dat zal ik u zo vertellen. Maar we gaan eerst eventjes naar een kleine promo luisteren.